Op zijn weblog zegt Bos dat Hamer de steun verdient van haar partijgenoten, omdat ze in heel zware tijden een moeilijke baan heeft. De positie van Hamer staat onder druk door de slechte peilingen voor de PvdA. Jan Marijnissen sluit niet uit dat hij in de toekomst weer fractievoorzitter van de SP wordt. In een interview met het blad Binnenlands Bestuur zegt Marijnissen... als er een beroep op mij wordt gedaan, dan ben ik er natuurlijk. Toch acht Marijnissen de kans buitengewoon klein dat hij zich bij de komende verkiezingen kandidaat stelt. Hij deed vorig jaar om gezondheidsreden een stapje terug en is nu nog alleen Kamerlid. De kernreactor in Petten wordt waarschijnlijk gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe, moderne reactor. Het kabinet neemt daarover morgen waarschijnlijk een besluit. De reactor in Petten, waar medische isotopen voor de opsporing en behandeling van kanker worden gemaakt, is na 40 jaar sterk verouderd. De kans bestaat dat de nieuwe reactor weer in Petten wordt gebouwd, maar het kan ook een andere locatie worden. De daling van de huizenprijzen lijkt enigszins gestopt. In het derde kwartaal stegen de prijzen gemiddeld met 0,1 procent. Het kwartaal daarvoor stegen de huizenprijzen ook licht. De Nederlandse Vereniging van Makelaars spreekt van een broos herstel op de huizenmarkt. Maar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar liggen de huizenprijzen nog altijd zo'n 5 procent lager. De Nederlandse Muziekprijs, de belangrijkste prijs voor jonge getalenteerde muzici, gaat dit jaar naar de harpiste Lavinia Meijer.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 Do you know what it feels like? don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man looking at me, looking at the last three years like I did? I can never see us ending like this.